9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In Hongkong wordt de druk opgevoerd op de demonstranten... die al twee dagen de campus van de Technische Universiteit bezet houden. Vanmorgen vroeg probeerde de politie de campus binnen te komen... maar daarop reageerden betogers met brandbommen. Toen enkele uren later de bezetters massaal van de campus probeerden weg te komen... bleek die hermetisch afgesloten door panzervoertuigen... en werden ze bestookt met traangas en rubberkogels. Een onbekend aantal betogers is opgepakt. Het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens is vorig jaar met 10.000 euro gestegen tot 38.400 euro. Het komt vooral door de stijging van de huizenprijzen. Het vermogen is nog niet op het niveau van 2008. Wel is volgens het CBS door de gestegen huizenprijzen de ongelijkheid in vermogens iets afgenomen. Een onbekende schutter heeft tijdens een tuinfeestje in Californië vier mensen doodgeschoten. Zes mensen raakten gewond. In de tuin hadden zich zo'n 35 mensen verzameld om samen een sportwedstrijd te bekijken. Plotseling liep een man de tuin in en begon te schieten. Hij wist daarna te ontkomen. Er is nog niets bekend over zijn motief. Het aantal mensen dat honger lijdt neemt na jaren van daling weer toe. In totaal gaat het om 820 miljoen mensen wereldwijd, zegt het Rode Kruis. De hulporganisatie maakt zich vooral zorgen over delen van Afrika en Jemen... Rode Kruis wil meer aandacht voor deze humanitaire catastrofe... en heeft Giro 6868 geopend. De KNVB gaat de beelden van de wedstrijd tussen Den Bos en Excelsior onderzoeken... naar aanleiding van racistische spreekoren... gericht tegen Excelsior-speler Mendes Morera. De manager competitiezaken van de KNVB, Jan Bluisen... zegt dat er alles aan wordt gedaan om de daders op te sporen. Het duel werd gisteren 10 minuten stilgelegd vanwege de spreekoren. Het weer vandaag blijft het bewolkt en regenachtig. Vanmiddag 5 tot 9 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuiden vaker droog. In het noorden wordt het morgen vroeg pas droog. Later op de dag kan er nog een bui vallen, maar ook is er morgen af en toe wat zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar nog zo'n 125 kilometer file. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Meer dan 10 minuten ben je nu wel kwijt voor de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Dorp en Nieuw-Vennep een kwartier... en bijna een half uur voor de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Dorp.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 Sometimes. En eh, ja, we gaan lekker door met oude en nieuwe muziek. Zoals deze. Dat was een oudje eerst. En dan gaan we nu door met Billy Eilish. De nieuwe. Dit is hem. Everything I Want. I had a dream everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have. ZFM. to scream. But my head was underwater. They called me weak. Like I'm not just somebody's daughter, it could have been a nightmare. collab creations, bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Say Tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent.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 Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up, girl. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. She's got classes style. She knowledge by the time. Baby never act wild. Very low key on the profile touching feelings is a no. Let me tell you how it goes. Curves the word, spins the verb. Lovers it curves so frequent you heard. Rolling with the fatness, you don't even know what the half is. You got to pay to play just for shorty bang bang to look your way. I like the way you work it. Trump tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time. Baby, I can get you in my ride. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Oh, I like the way you work it peeps and we roll sheep. Flying first class from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't off am the thing. Cartier wooded frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees the baddest click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake fake uh-huh. I shows proves no doubt. I've been thinking so. Please excuse if I come across rude. That's just me, and that's how I play. It's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on uh. my block. I'm I'm as real as can be. Word is born. Faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to your and Chauncey. I'll be sending a call. Let's say around 3:30. Queen Pen and Black. No diggity, no doubt, baby. I like the way you work it. No diggity. Blackstreet. Kwart over negen hier bij ZFM. No diggity. lekker rustig aan. Na, na zo'n avond. Want dat was het een feest gisteravond. En ja, laat het gewoon nog één keer doen.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 in nog 165 dagen en dan rijdt Max zijn rondjes hier door Zandvoort. Gaan wij nog even door met de Duitse plaat. Apache 207. Ze riecht das parfum von anderen vrouwen aan zijn hem. Liegt wieder maar ganz alleine in bed. Ich viel, was sie braucht, doch selbst das nimmt man ihr weg Sie liebt von ganzem Herzen, auch wenn keiner es schätzt Und wär sie wirklich ehrlich, wüsste sie, dass sie Herz bricht. Doch in der Hoffnung, dass sich etwas ändert, nimmt sie es in Kauf, in Kauf, in Kauf. Wach auf, wach auf, wach auf. Wieso tust du dir das an? Du sagst, du hältst es aus, aber wie lang? No. Da draußen wartet safe ein echter Mann. Doch noch nie im Leben warst du so gefangen. Gott, das ist krank. Wieso tust du dir das an? warte immer noch auf eine Antwort. All meine Lügen hast du längst erkannt. Doch noch nie im Leben warst du so gefangen. Gott, das ist krank. Mein Herz! hast du nicht mehr fertig. Du wolltest Liebe mehr nicht, langsam wird es gefährlich. Blick in den Spiegel an der Ampel, merke, du lauerst mir auf, mir auf, mir auf. Gib auf, gib auf, gib auf. Wieso tust du dir das an? Du sagst, du hältst es aus, aber wie lang? No. Da draußen wartet safe ein Wieso tust du dir das an? Ich warte immer noch auf eine Antwort. All meine Lügen hast du längst erkannt. Doch noch nie im Leben warst du so gefallen Gott, das ist krank. ZFF. Apache 207. 207. Wieso tust du dat aan? aan? Leuke plaat. Deze zomer uitgekomen in Duitsland. En af en toe draai ik hier bij ZFM, waar het bijna half tien is. Gaan we door met Dua Lipa. Dua Lipa. En je hoort de kerstbelletjes al op de achtergrond. Want we geven weer kaarten weg voor de buitenplaats Bekenstein. De Castle Christmas Fair, 28 november tot en met 1 december. De grootste kerst- en lifestylebeurs van Noord-Holland. En ja, ik zei het al, je moet voor 10 uur hier als eerste zijn. En dan krijg je vier kaarten. En die vier kaarten, nou ja, vier keer 16 euro. Dat scheelt je bijna 75 euro. Voor de leukste en grootste Castle Christmas Fair hier in Noord-Holland. Dus kom ze ophalen en we zorgen dat je hier als eerste bent. Tolweg 10A, daar is de studio gaan wij lekker door met een beetje jazzy. Want het is bijna half tien. Maar dit is alvast Jamie Cullum. that sounds fine. I suppose it means you will turn up around nine. Bought a bunch of flowers just for her. She says the bird was on the receiver.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 Het is bijna half tien en dan is het tijd voor Jazz is niet eng. Vandaag in Jazz is niet eng heb ik een acteur, Jeff Goldblum. En je hoort hem al aan het begin van de show met de introductie. En Jeff Goldblum die ken je onder andere van Jurassic Park, Spider-Man, The Fly. Echt ontzettend film. Ik geloof dat hij zo'n 130 films gemaakt heeft. Maar Jeff Goldblum die houdt van jazz. En die heeft samen met de Mildred Snitzer Orchestra neemt hij gewoon jazz op. En daar maakt hij ontzettend leuke video's bij. Die heel laid back en funny zijn. Maar eh, ja, je moet maar even kijken op YouTube. Maar dit is een ontzettend leuk nummer. Dit is um, van zijn album, is dit uh, ja, van Jeff Goldblum in de Mildred Snitzers Orchestra. En ik praat er niet doorheen, want hij begint meteen. Hij telt ook zelf af. Dit is Jeff Goldblum. 1, 2, 3, 4. Jazz is niet eng. Jeff Goldblum en de Mildred Snitster Orchestra. Hier bij ZFM waar het drie over half tien is. need anybody else. I gave myself a good talk. change. Somehow you never do. I believe all your lies. I look in your eyes. You make it all. Edda James hier bij ZFM waar het 9 uur 37 is. En ik heb Edda James ooit eens live gezien in de jaren 90. Dat zijn van die concerten die vergeet je gewoon niet. Het was echt zo mooi. Maar goed, ja, Edda is er niet meer. Maar haar muziek is er nog steeds. Wij gaan lekker door met uh, The Outcast. Die hebben we ook al lang niet meer gehoord. Roses. Ook uit eh, eind jaren 90. Zoiets. Maar hij blijft leuk. Outcast, hier zijn ze. Roses. we're in crash, crash, crash into a ditch. Just playing. already acting naughty. I said, Shawty, would you call me? She said, Pardon me, are you balling? I said, Darling, you sound like a prostitute pausing. Oh, so you're one of them freaks. Get geeked at the sight of an ATM receipt. But game been beat. Dropping names, she's weak. Tricking off. This bitch is lost. But take me for a geek. Uh, quick way to eat. Uh, deep place to sleep. Uh, rent a car for a week. Uh, trick for retreat. No. Go on the raw sex. My ace test is flawless. Regardless. We don't want to get involved with all them lawyers and judges. Just to hold grudges in the courtroom. I want to see you support, bro. Not support you. Not support, not you. Support, you. you. Shit don't stain, but lean a little bit closer, see. Outcast hier bij ZFM. En dan zie ik net een leuk bericht. Eigenlijk, of leuk, het is natuurlijk helemaal niet leuk, maar het zegt wel weer iets over ons mooie dorp. Op NH Nieuws staat het bericht sinds gisteravond... dat Zandvoorters het meest bij de politie klagen over geluidsoverlast. Van alle Nederlanders kloppen Zandvoorters het vaakst aan bij de politie... met klachten over geluidsoverlast. En dat snap ik wel, want die luisteren natuurlijk naar ZFM. En die hebben gewoon ZFM gewoon heel hard aanstaan. En dat is prima. Blijf daar gewoon mee doorgaan. Hou ZFM aan en hart. Zoals bijvoorbeeld deze van George Michael. De allernieuwste hier bij ZFM waar het bijna kwart voor tien is. So you raise another glass Looking for a different space I was leaning on the grass Dreaming of a sunnier day It's hard to be more than we've seen. Your daddy was a drinker. Just kept drinking till the jokes he was thinking sounded true. Your mom was a thing She just wasn't thinking of the day that you looked at him and said, I Ja, het was er opeens weer een nieuwe George Michael. En die moet nog even een paar keer horen, maar hij is echt wel heel goed. Hier bij ZFM waar het 9 uur 47 is. dat was uh, Nanubia en Famke Louise hier bij ZFM waar het 10 voor 10 is.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 En eh, ja, rond de klok van tien gaan we altijd meezingen. En dat doen we dit keer ook weer. En daar is hij weer, Wesley Bronkhorst. Met Bucket Lewis. Blijf hem draaien. hij is hartstikke leuk. Hier bij ZFM, waar het 6 voor 10 is. Ik loop in de storm. En verlies mijn verdriet door de wind meegenomen, zodat niemand dit meer ziet. Als de storm is gaan liggen en de rust teruggekeerd, wordt mijn verdriet minder en voel ik mij niet meer bezit. Voel ik mij niet meer bezit. Nee, niet meer bezit. Leslie Bronkhorst en Birgit Lewis. Reis met me mee. En daarmee zijn we aan het eind van dit eerste programma van de week. Tenminste, het eerste live programma van de week. Mijn naam is Walter Sands. Ik was eh, van 8 tot 10 hier bij je. Zometeen de herhaling van Goedemorgen Zandvoort... met daarin veel aandacht voor de Formule 1. Erik Wijers, de directeur van circuit, die, eh, geeft een update. En ook de fractievoorzitter van GroenLinks is er. En uh, gaan ze het ook even over het circuit weer hebben. Dan hebben we vanmiddag om 12 uur de uitzending Zandvoort Lunch Met Dolly Teperik. Dat is een heel gezellig programma vooral. Veel leuke wetenswaardigheden, een recept, leuke muziek. Dat hoor je vanmiddag om 12 uur. En volgens mij geeft ook zij kaartjes weg. Maar dat mag je eigenlijk niet zeggen. Ik ben er woensdag weer. Morgen zit Ger Loogman hier. Ger die gisteren Sinterklaas heeft binnengehaald dat heeft hij zo leuk gedaan. En dan nog één keer die oproep. Vind je het leuk om radio te maken? Wil je met ons richting Formule 1 een groot programma maken, vijf dagen lang? We hebben redacteuren nodig. We hebben verslaggevers nodig. We hebben technici nodig. We hebben presentatoren nodig. En niet alleen voor dat programma, maar ook gewoon voor de vrijdagochtend, voor de lunch, voor de avond. Vind je het leuk om radio te maken? Kijk op de site van zfmzandvoort.nl en geef je op. Dat was het weer voor vandaag. Ik laat je achter met de credits van The Juice. Een leuke serie over New York in de jaren 70. En dan zometeen nieuws. En daarna de herhaling van Goedemorgen Zandvoort... met al het laatste nieuws over de Formule 1 en het circuit.